Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken noemt de aanval van het Israëlische leger... op een konvooi ambulances buitengewoon ernstig. In tv-programma Buitenhof zei Veldkamp dat het lijkt op een schending van het oorlogsrecht. Hij wil dat er een stevig onderzoek komt naar de aanval... waarbij 15 hulpverleners werden gedood. Eerder zei het Israëlische leger dat de ambulances hun zwaailichten niet aan hadden. Maar op beelden die gisteren werden gepubliceerd is te zien dat ze met zwaailichten reden... en dat de hulpverleners reflecterende vesten droegen. Het leger erkent dat nu en onderzoekt waarom de militairen een ander verhaal hadden. De Duitse politie zoekt met man en macht naar een verdachte... na de vondst van drie doden in een huis in Wijtenveld. De politie werd rond kwart voor vier afgelopen nacht gealarmeerd door een schreeuwend persoon. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd in de plaats, zo'n 100 kilometer ten oosten van Keulen. Ook de identiteit van de slachtoffers en hun onderlinge relatie is onbekend. De politie heeft de omgeving van Wijtenveld afgegrendeld. Paus Franciscus heeft zich voor het eerst in zijn ziekenhuisopname weer publiekelijk laten zien in het Vaticaan. In een rolstoel kwam de broosogende paus het Sint-Pietersplein op om het publiek te groeten. Hij wenste iedereen een fijne zondag. In de Duitse stad Osnabrück zijn 15.000 inwoners geëvacueerd... omdat er mogelijk bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden. Bomexperts onderzoeken nu vier verdachte plekken. Van een van die plekken is inmiddels duidelijk dat er geen bommen liggen. De hele binnenstad van Osnabrück is ontruimd. Het station ligt ook in dat gebied. Daardoor rijden er de hele dag geen treinen. Verder zijn twee ziekenhuizen in de Duitse stad dicht. Het weer volop zon bij 10 tot 14 graden. Vannacht koelt het flink af en kan het in het noorden licht vriezen. Morgen weer veel zon en een graad of 13.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 She shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang.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 hotel Global DJs. go. are people and their people are smiling and everyone is having a good time and the people are loving one another, sharing with one another. Imagine a world where there's only peace, where there's no anger, where there's no hate, where there's no war.